die old minnaars land, waar die zacht Niemand kan ons ooit stelen als ons eens werkzaam gaan langs als lang. Laat ons denk aan die verlevering terug, die tijd zonder wielig. Laat ons, maak ons dus maar eens weer, zoals ons was in die tijd van willen. laat ons stilstaan gaan langs die Almenaarslaan, maar die zacht maandag straal op die nacht draal, Gedrukt aan mij zee. niemand kan ons ooit geven. Als ons eerst samen gaan, langs Almenaarslaan.